4 uur. Tijn met het NOS-journaal. de begrafenis van een rebellenleider in het Indiase deel van Kashmir... zijn zeker 18 demonstranten om het leven gekomen en 200 gewond geraakt. De autoriteiten hadden een uitgaansverbod afgekondigd... om te voorkomen dat mensen de uitvaart van Buramwani zouden aangrijpen om te protesteren. Maar tienduizenden inwoners negeerden dat verbod. De begrafenis groeide uit tot een massale betoging tegen de Indiase regering. De Britse popzanger Cliff Richard klaagt de politie en de BBC aan. Hij is boos over de manier waarop ze zijn opgetreden in een onderzoek naar hem... toen hij werd verdacht van seksueel misbruik. De politie deed in 2014 een inval op een landgoed van Richard in de buurt van Leeds... en de BBC was van tevoren op de hoogte gebracht van die inval. Richard zegt dat zijn goede naam wereldwijd is beschadigd. Het onderzoek tegen de popzanger werd vorige maand gestaakt... wegens gebrek aan bewijs. In Amsterdam is op het Museumplein een aantal mensen bevangen geraakt door de hitte en naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn 10 tot 12 deelnemers aan een 10 kilometer loop voor amateurs. Die finishten op het plein en daar was het erg druk omdat het ook op de route ligt van de halve marathon van het EK Atletiek. En Max Verstappen is op het circuit van Silverstone als derde geëindigd in de Grand Prix. Eerder won hij in Spanje en vorige week werd hij tweede in Oostenrijk. Winnaar in Groot-Brittannië werd de Brit Hamilton. En Alberto Contador is afgestapt. De Spanjaard gold in deze Tour de France als een van de grote kanshebbers om te winnen. Maar vanmiddag na 84 kilometer in de negende rit stopte hij. Het weer, Later vanmiddag en vanavond een paar buien, mogelijk met onweer, vooral in het noordoosten. In de loop van de avond kan er ook elders een bui vallen. Morgen soms zon, maar in de loop van de dag nieuwe buien. Rond de Wadden is er morgen soms harde wind, kracht 7. De maxima liggen morgen tussen 19 en 21 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig.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 Het is bijna 10 minuten over 4. Welkom bij het derde gedeelte van Zandvoort Odemans. We volgen de tour onderweg naar Arcadis de Andorra. En we draaien alleen maar Franstalige muziek vandaag bij Zandtop. Zondag nog wel Zandvoort Odemans, We nu desardes met Voyage, Voyage. aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. plaat die moet je horen op zo'n zinderende zomerdag... die we nog niet hebben gehad dit jaar. Ehm, en dan, eh, dan eh, een, eh, een ondergaande zon, een lekker zangriaatje... of een lekkere koude rosé erbij of wat dan ook. En dat soort dingen. En dan wordt het helemaal mooi met Yo Dansin, met L'été Indien. En daarvoor hoorde je Desireless uit de jaren 80 met Voyage, Voyage. Nou, de Gent die stond voor hoor, met 40 seconden. Maar helaas heeft hij het niet gehaald. De kopgroep is weer bij elkaar. Iedereen reden 8,5 minuut voor de gele trui het peloton. En wij gaan weer verder met Franstalige muziek. Michel Zardou is hier met Le Lac de Connemara. Brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. le ciel irlandais était en paix. a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de Limerick.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 Là que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le corps. temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix.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 Uh, maar nou, La Tribu de Dana werd een hele grote hit in 1998. En behaalde een plek 2 en daarvoor Michel Sardou, Le Lac de Connemara. Twee minuten voor half vijf. Je luistert naar Zandvoort Audimans. En uh, Franstalige muziek die de klok slaan eh, vandaag. Uh, en dan vandaag nu ook, uh, ja, volgen ook de tour. Inmiddels de kopgroep nog steeds bij elkaar. Tien man, waaronder De Moulin, die nog een kleine 25 kilometer te trappen hebben tot aan de finish. Ook ehm, Canada wordt gerekend tot Franstalig gebied. En deze dames komen uit Canada. Kate en Anna McCracker, of Carmichael, complementen, van Canterine. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, oh, oh, oh. Aïcha, Aïcha, mij kwamen ze uit Algerije. Eh, Khalid, Aisha en daarvoor Kate en Anna McCruggle met complementé Pour Sant Catarina. Voor Zandvoort en de regio. We hebben nog twee berichten van de gemeente Zandvoort. Afgelopen week hebben de gemeente Zandvoort en de vereniging Onderling Hulpbetoon... een huurovereenkomst getekend voor het behoud van de kleine ouda van de algemene begraafplaats Zandvoort. Onderling hulpbetoon gaat het kantoor van de beheerder... ook wel bekend als de kleine aula huren van de gemeente Zandvoort. De gemeente heeft plannen gehad om het kantoor te slopen... om op deze manier de onderhoudskosten van de begraafplaats omlaag te brengen. Onderling hulpbetoon wil het gebouw vanwege cultuur, cultuurhistorische overwegingen behouden... en heeft toen voorgesteld de onderhoudskosten te gaan betalen... Met het sluiten van de huurovereenkomst geeft de gemeente invulling aan een belangrijk actiepunt dat in het coalitieakkoord staat, namelijk meer participatie in het gemeentelijk domein door nieuwe instrumenten en mogelijkheden. De Algemene Begraafplaats Zandvoort heeft een aantal jaren terug ook een mortuarium gekregen. Nou eerder heeft de vereniging onderling hulpbetoon de helpende hand toegestoken. Zo heeft de gemeente, eh, de, gemeente sorry, zo heeft de vereniging meebetaald aan de restauratie van het luidklokje... en het opknappen van de oude cultuurhistorische graven. Ook zijn er tv-schermen aangeschaft voor in de aula aan de Tollestraat. Later dit jaar komt er nog een door onderling hulpbetoon gefinancierde nieuwe folder... over de Zandvoortse begraafplaats. En deze folder wil de gemeente huis aan huis laten verspreiden. Dan ander nieuws, want voor het komend strandseizoen van 2017... gaat de gemeente Zandvoort zich flexibeler opstellen naar haar ondernemers. Zo heeft het college van Zandvoort besloten dat in het strandseizoen van 2017... voor het noodzakelijk verplaatsen van terrasschotten en vlaggenmasten bij strandpaviljoens... de ondernemers dit kunnen voorstaan met een melding. De regels blijven van toepassing. Waar dat kan wil de gemeente het eenvoudiger maken. En volgens de gemeente hebben de ondernemers op het strand hun eigen dynamiek. De strandpachters ondernemen eh, onder regie van de seizoenen. Sinds 2010 is er een omgevingsvergunning nodig op het strand. En deze vergunning heeft een afwijkende looptijd van 10 jaar... en past bij het karakter van bedrijvigheid op het strand. De gebruikelijke geldigheid van de omgevingsvergunning is 1 jaar. Het perceel van een strandpaviljoen is ingericht volgens die verleende omgevingsvergunning. En dat betekent in theorie dat alles in die tien jaar exact volgens de vergunning moet blijven. Volgens de gemeente werken een aantal zaken na verloop van tijd normaal gesproken prima... alhoewel deze minder praktisch zijn op het strand. Bijvoorbeeld zijn terrasschotten en vlaggenmasten. Onder bepaalde weersomstandigheden zijn de strandpachters soms genoodzaakt... om op een korte termijn terrasschotten en vlaggenmasten te verplaatsen. In die gevallen moeten ondernemers daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen... maar volgens de gemeente werkt dat juist minder goed voor strandpachters. Juist daarom heeft deze ondernemers aan de Zandvoort, het Zandvoortse College gevraagd... om deze maatregel te versoepelen. Het college wil hieraan tegemoetkomen en heeft besloten dat in 2017 voor het verplaatsen van terrasschotten en vlaggenmasten kan worden verstaan met een melding. En met deze beslissing geeft de gemeente strandpachters medeverantwoordelijkheid voor het behoud van de goede ruimtelijke ordening op het strand. En deze beslissing is in lijn met het coalitieakkoord. In dit akkoord is opgetekend dat de gemeente een ruimhartig en servicegerichte ondernemersbeleid wil voeren. Het tegemoetkomen aan de wensen van de strandpachters blijft binnen de gemaakte beleidsafspraken. De bewegingsvrijheid van bezoekers en de hulpdiensten mogen bijvoorbeeld niet in geding komen. Het betreft voorlopig een proef. En aan het eind van seizoen 2017 gaat de gemeente met de ondernemers de proef evalueren. Al dus de gemeente. Goed, we gaan weer verder met muziek. Hier is Kate Ryan met Déchanté. C'est la fin. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien. l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Cherché. Dat was de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival dit jaar. En ehm, ja, hij deed het niet zo goed, eh, onze Amir. Maar eh, je kan niet alles hebben in het leven. Hey, de beklimming van de Andorra Arcadius is in volle gang. En in de kopgroepen is het onrustig. Dumoulin is er eh, nog goed bij. En we hebben nog 13 kilometer te klimmen. En hier is Gérard Lenormand weer op CFM. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. J'étais président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce Maya à l'industrie, je déclarerai public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président je recevrai la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. vie, mange la vie, Marie si chantait me pijn n'est pas je on chantait. C.T. t'es uh, j'étais Alizé erachter, Lolita euh, en Julien Claire, si Chante. Ja, mijn uitspraken, ik denk dat mijn uh, Franse lerares eh, eh, van vroeger, die denkt van die Sonberg. ach, die had wat langer zijn Frans moeten volhouden. Goed, in Andorra gaat het goede kant op, want Dumoulin die heeft nog 8 eh, kilometer eh, te, te peddelen. En hij rijdt aan kop met, eh, nou het zal zijn, 50 seconden, 50 seconden voorsprong op de achtervolgende ja, negental is het volgens mij. En hij probeert er nu een klimtijdrit van te maken, dus wie weet. Goed, laatste plaat. Françoise Hardy, comment, te dier, adieu. We spreken elkaar weer over drie weken. En dan is Jaap Koper er ook weer. Ja, wat gezellig. En dit programma wordt trouwens herhaald elke dinsdag tussen 8 en 11 dan eh, kun je dit weer even naluisteren.